en 350 sneeuwschuivers in om de snelwegen sneeuwvrij te houden. Ook Schiphol verwacht vertragingen en annuleringen door de sneeuw. Wie een smart tv koopt moet zich niet laten leiden door de apps die erop staan. Na een tijdje werken die apps niet meer of ze verdwijnen. Dat zegt de Consumentenbond na gesprekken met Samsung en Philips, grote producenten van smart tv's. Ook LG en Sony geven geen garanties dat de apps blijven werken. Volgens de Consumentenbond voelen veel kopers van smart tv's zich misleid als apps het na een tijdje niet meer doen. Door de sterk stijgende kosten van onder meer bouwmaterialen... moet de bouwsector de komende jaren rekening houden met een kleinere groei. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Door een tekort aan personeel kunnen minder woningen worden gebouwd... en moeten bedrijven dure ZZP'ers inhuren. Afgelopen jaar groeide de bouw met 7 procent. Dat wordt de komende jaren zo'n 4 procent. Het brein achter de bomaanslagen op Bali in 2002 komt waarschijnlijk niet vervroegd vrij. Indonesië wilde de 80-jarige geestelijke Abu Bakr Bashir vrijlaten... vanwege zijn hoge leeftijd en zijn broze gezondheid. Maar onder meer uit Australië kwamen felle protesten. Bij de aanslagen op Bali vielen ruim 200 doden, onder wie 88 Australiërs. Tot besluit nog het weer. Van het westen uit gaat het sneeuwen. In de loop van de middag bereikt de sneeuw de oostgrens... en op dat moment wordt het in het westen weer droog. Op veel plaatsen valt 2 tot 4 centimeter. Er staat een koude en stevige wind. En de hele dag is het rond het vriespunt. Morgen bewolkt, nog een winterse bui... en dan is het iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De ochtendspits is vanochtend ook in de regio Noord-Holland iets minder druk. Veel mensen hebben waarschijnlijk naar de waarschuwingen voor het slechte weer geluisterd... en werken wellicht thuis. Maar heel veel vertraging door een ongeluk nu op de A9 maar Amstelveen. Tussen Uitgeest en knopende Rotterpolderplein 9 kilometer... met meer dan een uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Wat verder opvalt is de vertraging op de A6 Lelystad richting Muiden... tussen Almere Buiten-West en Almere Haven ruim 5 minuten vertraging... Op de A10 de ring Amsterdam. Tussen het Volendam en Amsterdam Havens een kwartier richting Den Haag. Op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knopend Beverwijk en de aansluiting met de N208 10 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en knopen Rijnsweert 5 à 10 minuten extra. De N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Vreeland en de aansluiting met de A2 5 minuten. 5 minuten voor de N207 Alphen aan de Rijden richting Hillegom bij Leimuiden.